Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars zullen dure medicijnen vergoeden... en artsen zullen zo'n geneesmiddel ook voorschrijven als dat medisch noodzakelijk is. Minister Schippers heeft dat afgesproken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zo moet voorkomen worden dat er problemen ontstaan... met name met medicijnen voor kankerpatiënten. Veel van die betreffende medicijnen zijn zo duur... omdat ze maar op heel kleine schaal worden geproduceerd. Het boren naar schaliegas wordt voorlopig uitgesteld. Het kabinet heeft besloten dat er tot 2018 niet naar schaliegas wordt geboord... en dat er de komende vijf jaar niet naar wordt gezocht. Ook gaat het kabinet kijken of de winning van schaliegas wel toekomst heeft in Nederland. De winning is omstreden omdat die grote schade aan het milieu kan toebrengen. De PvdA wil het niet hebben en driekwart van de gemeente is tegen proefboringen. Milieudefensie noemt het kabinetsbesluit over boren naar schaliegas fantastisch. Er is een principeakkoord over de lonen voor mensen in de publieke sector. Het kabinet en de meerderheid van de vakbonden zijn het eens geworden. De afspraken gelden voor 600.000 mensen. Politieagenten, onderwijzers, militairen, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren. Ze krijgen iets meer dan 5% meer loon en een eenmalige uitkering. Die is bedoeld als tegemoetkoming voor de jaren dat het loon niet is gestegen. De zevende etappe in de Tour de France is gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Hij was de snelste in de massasprint. Het was een 26e etappezege in de Tour. In de rit naar Fougère versloeg hij André Greipel en Peter Sagan. Cavendish hoort bij dezelfde ploeg, Ethics, waar Tony Martin voor reed... die in de gele trui reed en vanmorgen niet is gestart. Het weer vrij zonnig met tot halverwege de avond temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar s ochtends wat wolkenvelden. Het wordt 24 graden op de Wadden tot 29 in Brabant. Zondag wat frisser en wisselvalliger. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Burgerveen 3. De A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen Vlaardingen en Knop en Ketelplein 2 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum tussen Evening en Noordeloos 7. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 5 kilometer.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 Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Feeling the sound you used to make when everything used to hurt. you. gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and rebuilding a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't gonna fold. We go No time to rest. here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe can't sleep, can't breathe.